Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het centrum van Amsterdam hebben Nederlandse en Duitse voetbalsupporters met elkaar gevochten. Er zijn twee mensen gewond geraakt, Eén supporter is aangehouden. De vechtpartij vond plaats bij een café aan de Spiegelgracht. Tientallen mensen gooiden met stoelen naar elkaar. De mobiele eenheid is met meerdere bussen uitgerukt. De supporters zijn in het centrum voor de Nations League-wedstrijd vanavond tussen Nederland en Duitsland. Twee Chileense bisschoppen die worden beschuldigd van kindermisbruik... zijn door paus Franciscus uit hun geestelijk ambt gezet. Dat betekent dat ze geen geestelijke meer zijn. Die straf wordt maar zelden toegepast... en geldt als de zwaarste sanctie die de kerk kan opleggen. De twee waren al niet meer als bisschop actief. Eerder dit jaar boden alle 34 actieve bisschoppen in Chili al hun ontslag aan vanwege het misbruiksschandaal. De paus heeft zeven van hen daadwerkelijk weggestuurd. In Berlijn is een grote antiracisme-demonstratie bezig. Volgens de organisatoren, waaronder Amnesty International... zijn er zo'n 240.000 mensen aanwezig, veel meer dan verwacht. De politie spreekt vooralsnog van tienduizenden betogers. Ze demonstreren tegen xenofobie en extreem rechts. De actie volgt op anti-immigratieprotesten afgelopen zomer in meerdere steden, waaronder de Oost-Duitse stad Chemnitz. Daar sloeg de vlam in de pan nadat een Duitser was doodgestoken, vermoedelijk door een immigrant. In een horecazaak in Amsterdam-West is gisteravond laat een explosief naar binnen gegooid. Het personeel spreekt van een brandbom die tussen de aanwezigen ontplofte. Niemand raakte gewond, wel is een aantal mensen ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Wie het explosief gooide en waarom is onbekend. Het weer. Vanavond blijft het droog en zacht. Minima vannacht rond 13 graden. Morgen geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Alleen in het westen neemt later op de dag de bewolking toe... gevolgd door enkele buien. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat een file door een kapotte bus tussen Baarn en Blarikum 8 kilometer, 20 minuten vertraging en de rechterrijstrook is dicht. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen knooppunt Muidenberg en Diemen 3 kilometer door een kapotte auto, twee rijstroken dicht.